Het zijn 23 toeristen en 12 mensen die in Chili wonen. Vooral het contact met de regio rond de stad Concepcion is moeilijk. Het ministerie noemt de 35 geen vermisten, want er zijn geen aanwijzingen dat hun iets is overkomen. Direct na de aardbeving van zaterdag zocht Buitenlandse Zaken nog contact met bijna 130 Nederlanders in Chili. Sindsdien hebben de meesten zich gemeld. De SGP wil dat het kabinet optreedt tegen homoprotesten tijdens kerkdiensten. Gisteren demonstreerden homoseksuelen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch tegen het weigeren van de communie aan homo's. Homo-organisaties hebben ook voor de komende weken protesten in kerken gepland. Het SGK-kamerlid Van der Staaij noemt de protesten crimineel. Hij wil van het kabinet weten of het Openbaar Ministerie van plan is om actie te ondernemen op grond van artikel 146 van het wetboek van strafrecht. Dat artikel verbiedt het verstoren van kerkdiensten. Op overtreding staat een maximale gevangenisstraf van twee maanden of een geldboete. Door de invoering van de OV-chipkaart is in Amsterdam het aantal zwartrijders flink gedaald. Dat zegt het gemeentevervoerbedrijf. Vorig jaar augustus werd de strippenkaart in de Amsterdamse metro afgeschaft... en sindsdien is het aantal zwartrijders gedaald van 14 naar 4 procent. Zwartrijders zijn volgens het GVB voor een groot deel verantwoordelijk... voor de agressie in het openbaar vervoer. Ze springen over de toegangspoortjes of lopen snel achter andere reizigers aan. President Medvedev eist dat de leiders van de Russische Olympische ploeg worden ontslagen. Hij vindt dat ze verantwoordelijk zijn voor de teleurstellende prestaties van de Russen in Vancouver. Rusland won maar drie gouden medailles. Met Medvedev zette de sportfunctionarissen op de Russische televisie onder druk. Hij zei dat ze hun consequenties moeten trekken, al dan niet vrijwillig. De volgende Olympische Spelen in 2014 worden gehouden in Rusland, in Sochi. Het weer, zonnige periode en kans op een enkele bui, is een graad of 7. Morgen eerst nevelig, later zon en mogelijk een bui.